4 Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft geen bekentenis afgelegd, meldt zijn advocaat Gerald Roethof. Hij wil nu dat B. wordt vrijgelaten. De rechtbank in Maastricht beslist daar later vandaag over. Volgens Roethof is het de vraag of er genoeg bewijs is... voor een misdrijf bij de dood van Nicky in 1998. De elfjarige jongen verdween toen tijdens een zomerkamp op de Brunsemerheide en werd een dag later dood teruggevonden... B kwam dit jaar in beeld als verdachte via DNA-verwantschapsonderzoek. Vorige maand werd hij in Spanje aangehouden. Van het ongeluk op een spoorwegovergang in Os vanochtend... komen drie slachtoffers uit één gezin. Twee zusjes zijn overleden, een derde zusje is zwaar gewond geraakt. In de elektrische bakfiets, die werd aangereden door een trein... kwamen in totaal vier kinderen om. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen riep de bestuurster dat ze niet kon remmen. Zij is zwaar gewond geraakt. De Amerikaanse verkoopsite voor concertkaarten Ticketmaster stimuleert handelaren om massaal tickets aan te schaffen en door te verkopen, meldt de Canadese omroep CBC. Ook zou het bedrijf niet ingrijpen als de handelaren de regels overtreden. Volgens CBC stimuleert Ticketmaster de handel... omdat het bedrijf profiteert van de servicetoeslagen... die er bij doorverkoop worden betaald. De volgende James Bond-film wordt geregisseerd door Kerry Joji Fukunaga. Het is voor het eerst dat een Amerikaan een film regisseert over de Britse geheimagent. Fukunaga heeft onder meer de tv-serie True Detective geregisseerd. En hij heeft het stokje over van Danny Boyle. Die stapte vorige maand op na een meningsverschil met de producenten van de film. In maart beginnen de opnames van de nieuwe James Bond. Hij moet in 2020 gaan draaien in de bioscopen. Het weer, het is vrijwel droog en vooral landinwaarts schijnt de zon. 20 tot lokaal 27 graden is het. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht toe.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 De lokale omroep van Zandvoort. Met vanmiddag de vaste items. Instrumentaal van vandaag. De column van El Kerkman. De instrumentaal van de week. En niet de gouden ouwe van deze week, maar een 3 in 1. Het is wel een beetje gouden ouwe hoor, dat is het wel. Het weer voor het komend weekend en het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is natuurlijk nog niet alles. Nieuws uit de badplaats en de directe omgeving. Een vol programma dus. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En kijken, dat kan helaas vandaag niet door een technische storing. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met Otis The Dog of the Bay. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Activiteiten bij Pluspunt en in de Blauwe Tram. De 21ste en de 22 e Even lekker emmeren. Door de middelbare meiden. De cabaretvoorstelling in Theater de Krocht. Aanvang om 20.30 uur. 30. De 28ste, kinderdisco van 5 tot 12-jarigen. In Pluspunt van 7 tot 9. Ook de 29 e muziekfestival Oktoberfeest. Ja, Raadhuisplein aanvang om 8 uur. De 30 e Shanti-koren en zeeliederenfestival... in het centrum van Zandvoort van 11 tot 6. En dan hebben we ook nog de 30 e Muziek op zondag, Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Aanvang om 4 uur. Ja, we gaan ietsje door met een ietsje stevigere... Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it rig it with all the fire? I left in love, but I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it rig it with all the fire? Give me gotta let me love you like a lover should. You're mine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails, I twiddle my thumbs. I'm getting nervous, honey, but it's sure. Come on, baby, you drive me crazy. the sheer. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I trim my nail, Lord, I twiddle my thumb. I'm real never, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Ja, dat was Grace Balls of Fire. En we gaan nu door naar onze eerste item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, dat ben ik. <laughs> het is niet anders. Billy Vaughn, geboren als Richard Smith Vaughn in, op 1919... en was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. In 1958 had hij een van zijn grootste en bekendste hits... met zijn orkestversie van Say Along Silvery Moon. Deze miljoenseller was in het begin van zijn internationale doorbraak... in vooral Duitsland en Japan. Tijdens dit jaar had hij met het lied en met La Paloma nummer 1 hit op rij. En met Blue Hawaii, Morgen en Wheels had hij verdere superhits in Duitsland... die alleen werden onderscheiden met goud. Met zijn vijf onderscheidingen werd hij alleen door Freddie Quinn overtroffen. Billy Vaughan overleed in 1991 op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij werd bijgezet in het Oak Hill Memorial Park in Escondido. En dat is San Diego Country. In 2009 overleden echtgenoot Marion werd bij hem in zijn graf te ruste gelegd. En hier is Billy Vaughan met, ja, waar komt hij mee? Inderdaad, Say Along Silvery Moon. Let me be your hero. Dat is hem duidelijk niet. Ik moet deze hebben. gezelligheid. Ai, ai, Ros jongen, ze jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. vast voor volgende maand. De zesde, ja, dat is een hele belangrijke dag. Zaterdag 6 oktober is het weer Korendag in Zandvoort. En de, de toestand is de, de, gratis toegang. En het is zaterdag 6 oktober van half elf tot 10 uur s avonds... in de protestante kerk, Kerkplein Zandvoort. En als u informatie wil hebben, www.zingenaanzee.nl. En, en, tegen vandaag is het, of die dag is het, eh, de thema eh, disco... Dus ja, ik zal u vast eventjes een klein voorbroekje geven. Dat wordt er zeker gezongen, dit liedje. YMCA, The Village People. Ja, die krijgen we zeker te horen op Korendag, op 6 oktober. Ja, dat wordt weer een leuke dagje. En het wordt weer gezellig. Zeker het afsluiting van de Beatspopzingers. Het is altijd een hele, hele happening. We gaan door met nog een goeie, gouden ouwe. En dat is Queen. Voordat we naar de column gaan. Alweer een gouden ouwe. ouwe, ouwe. I want to column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij zou het handig zijn om een vaste plek voor mijn sleutels te hebben. Ik moet altijd zoeken, in tassen en jassen. Zou ik de enige zijn? Ik denk het niet, want iedereen is wel eens vergeetachtig. Zo ben ik ook geen ster in naam onthouden. Ik herken wel de gezichten, maar staat zo stom als je vraagt... wat is uw naam ook alweer? Het hoort je bij de leeftijd te zeggen, ze, ze, zeggen ze. En meestal worden deze woorden vergezeld van een knipoog. Nou, lekker zeg. Niet overal worden mensen met dementie met open arm ontvangen. Dat ontdekte ik tijdens mijn vakantie op Kreta. De moeder van de eigenares van ons huisje is beginnen dement. Oma woont in Athene en haar dochter op Kreta... maar oma kon niet meer alleen blijven wonen. Met als gevolg dat oma voorgoed bij haar dochter moet, moet wonen... want een ontmoetingscentrum zoals wij die kennen is er niet. Voor oma een grote verandering. En voor dochter heeft, de heeft het de druk om extra aandacht te geven. Elke dag zit oma om haar houtje het houten stoeltje... en zegt telkens dat ze terug wil naar Athene. Vaak liep ze langs ons vakantiehuisje... en probeerde ze handen en voeten contact te maken. Dat lukte wonderwel. Zo leerde ik van haar het Griekse woord en ik merkte dat ze het leuk vond. Zo is jaja het Griekse woord voor oma. spreekt het uit gewoon als jaja. Volgend jaar ga ik samen met jaja verder met mijn Griekse cursus. Hoe mooi is dat? Op 21 september is de jaarlijkse Wereld Alzheimerdag... waar aandacht wordt besteed aan de ziekte van Alzheimer. Wist u dat het in Nederland ruim 250.000 mensen dementie hebben... Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen... als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Zandvoort vergrijst ook. En we zullen in de toekomst ook meer rekening moeten houden met de oudere mensen. Ook Zandvoort is elke maand het Alzheimer-trefpunt... waar geïnteresseerden samenkomen. Een mooi initiatief. Verder zijn er in ons dorp twee geweldige ontmoetingscentra... waar mensen met een haperende brein liefdevol worden verwelkomd. Daarbij eh, kijkt men wat een cliënt nog wel kan en niet. En wat hun beperkingen zijn. Zo ontstaan de onderlinge vriendschappen. Er wordt gelachen, gedanst en gezongen. Het landelijke thema op 21 september is muzikale ontmoeting. De deuren bij beide centra staan gastvrij open. Nel Kerkman. turning tables. table Burendag bij Pluspunt. Bent u gek op taartenbakken? Meld u dan aan voor Pluspunt. Taartenbakwedstrijd. Voor elke taart krijgt u 10 euro aan materiaal vergoed. Een jury van extra taartliefhebbers zal uw ingrediënten taart, ingediende taarten beoordelen en een winnaar kiezen. Er valt een leuke prijs te winnen. Bent u gek op taart eten? Ja, wie niet, hè? En gezelligheid? Kom dan langs bij Op de Burendag bij Pluspunt in Zandvoort Noord voor een heerlijk bakje koffie... met een stuk taart en de gezelligheid. Deelname is gratis. Aanmelden voor de taartwedstrijd kan bij elke balie van Pluspunt. Vlemingstraat nummer 55. Telefoonnummer 023 5740 330. Ik herhaal 023 5740 330. En het is vrijdag 21 september van 10 tot 12. En de locatie is Pluspunt. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand?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 Well, the world Every little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. nummer 1. En dat is een nummer 1 hit uit 1985. Night Shift is een nummer van de Amerikaanse band The Commodores. En het is de eerste single van hun gelijknamige 11e studioalbum. Het nummer is opgenomen als eerbetoon aan de soulzangers Jackie Wilson en Marvin Gaye... die beide overleden in 1984. In het gedeelte van het nummer waarin Marvin Gaye bezongen wordt... wordt gerefereerd aan Gaye's hit What's Going On... Terwijl in het gedeelte van Jackie Wilson wordt gerefereerd aan Wilson's hit... You Love Keep Me life, Lifting On Me, Higher and Higher and Baby Works Out. Met Night Shift was het voor het eerst dat de Commodore weer een hit scoorde... na het vertrek van Lion Richie. Het was wereldwijd ook een grootste hit na Hitchie's vertrek... en haalde de derde positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In de Nederlandse top 40 werd het de nummer 1 hit... en in de Vlaamse radio Radio 2 Top 30 haalde het de nummer 2 positie. En hier komt Nightshift van de band Commodores. and I still can hear him say. What number is this, Chip? 7A. <laughs> okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our duidelijk.